Die ook eerst samen met het NOS-journaal. In Brussel is de NAVO in spoedzitting bijeen over Turkije. Het land voelt zich bedreigd door terreurgroep Islamitische Staat en de Koerdische PKK. De afgelopen tijd waren er meerdere aanslagen op Turks grondgebied. Turkije wil een bufferzone creëren bij de Syrische grens... waaruit beide groepen worden geweerd. Maar de NAVO voelt daar weinig voor... en mengt zich liever niet in de strijd met de Koerden... Secretaris-generaal Stoltenberg zei aan het begin van de bijeenkomst wel dat terrorisme nooit wordt getolereerd en dat het goed is dat de 28 lidstaten zo snel bij elkaar zijn gekomen. Nederland staat in de landen top 5 van mensensmokkelaars. Op een lijstje dat is onderschept door de Europese grensbewaker Frontex staat dat Nederland favoriet is, omdat de wachttijden voor een woning kort zijn en de overheid duur betaalt. De smokkelaars schrijven ook dat vluchtelingen hier direct een tijdelijke verblijfsvergunning en een uitkering krijgen. Minister Koenders praat vandaag bij de VN in New York over de oprichting van een tribunaal voor de ramp met de MH17. Verwacht wordt dat de Veiligheidsraad daar morgenavond over stemt. Koenders zegt dat hij tot het uiterste wil gaan om de daders te vervolgen. Maar of het tribunaal er komt is de vraag. Rusland is tegen en dat land heeft vetorecht. De in opspraak geraakte Britse politicus Lord John Sewell geeft zijn zetel in het Hogerhuis op. Eerder legde hij al zijn functie als vicevoorzitter neer en hij is ook uit de Labour-partij gezet. Zondag publiceerde schandaalkrant The Sun een filmpje waarop te zien is dat Lord Sewell bij prostituees cocaïne snuift. Ook kwam er een foto in de publiciteit waarop hij een BH draagt. In een verklaring biedt Sewell zijn excuses aan en zegt hij dat hij aftreedt. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer, vooral in het noorden. Verder veel wind en het is ongeveer 17 graden. Morgen vooral ochtends buien, daarna meer zon en dan gaat of 18. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.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 Hè. Ze zijn getrouwd, het stelletje. Ja. Maar vandaag nog een klein beetje bijzondere uitzending, luisteraars. Want eh, wij verwelkomen, jawel, een nieuwe collega. Imka. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want eh, luister, je bent Zandvoortse toch, eh, Imka? Ja, ik ben een drommel. kan niet missen. <laughs> nou, oké, oké. Okay. Krabbel, en nog eens krabbel. Zo is dat. ja, zoiets. <laughs> Eh, van harte welkom, uh, Imka. En misschien dat je de luisteraars meteen kan vertellen... wat je allemaal voor ZFM Zandvoort gaat betekenen. Ja, nou, goedemiddag. Um, ik ga als sidekick in dit programma het nieuws verzorgen. Ehm, misschien nog wat andere dingetjes. ik ga in ieder geval op vrijdagmiddag ga ik bij... Zandvoort rijden, door. Zandvoort rijdt door. Oh, ga ik ook assisteren. Okay. Dus misschien dat ik daar dan ook nog te horen ben. Dat, is pas in september. Voor de luisteraars, dat is pas in september natuurlijk. Eh, Zandvoort draait door met een, rollende R. Eh, leuke onderwerpen en eh, natuurlijk ook leuke gasten en vaak live muziek. Ja, ja. Ik geloof dat jij al een keer getuige daarvan bent geweest. Hè? Want je, bent, je hebt ooit een, iets gewonnen om een concert van Rampalje bij te wonen, toch? Ja, klopt. Ja. ja. <laughs> maar ik ben meerdere keren geweest. Je bent meerdere keren al geweest. Ook aanwezig, luisteraars. En dat kan niet missen. Dat is Dolly. Ja, ik ben er ook weer. Je bent er ook weer. <laughs> nee, ik ben even gekomen om uh, Imka wegwijs te maken. En eh, even te laten zien hoe, hoe het eh, voorbereiden van zo'n programma een beetje in zijn werk gaat. Zodat zij dat binnen niet al te lange tijd zelf ook kan doen. Ja, dat is de bedoeling. Ja, toch? Ja, <laughs> Als ze het leuk vindt tenminste, dat moeten we maar afwachten. Misschien vindt ze het <laughs> helemaal niet leuk. Ja, als je natuurlijk steeds door die duif wordt gepest. Dan... <laughs> nee hoor, dat, dat, valt allemaal dik mee. Ik heb een beetje een rare nagalm op mijn, eh, op mijn koptelefoon. Ik weet niet hoe dat kan. Hebben jullie een nagalm? Ja. ik ook. Hebben jullie, ja? het ook? Ik heb er geen last van. Ja, nou. nou, in ieder geval, ik hoop dat de luisteraars thuis er in ieder geval geen last van hebben. Want eh, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, en anders eh, meldt u het even als u wilt. Als het echt een, een naar gehoor is, dan kunnen we even kijken of we er wat aan gaan doen. Belt u even dan met... 023 57, wat is het nummer ook weer? Uh, eh, 303. Ik weet het uit mijn hoofd niet, Dolly. Ja, ik wist het. Ik kon het altijd zo uit mijn hoofd noemen, maar ik heb het weken niet meer hoeven zeggen. Oké. Okay. Wordt allemaal ja. minder. <laughs> wat erg, hè? nou, luisteraars, eh, ja. we hebben dus 5, 7, we 3, een, 3, nieuwe, 3. we hebben een nieuwe medewerker en die heet uh, Imka Drommel. En uh, leuk, want ze zingt ook nog. Luister maar. is een story, zonder veel glorie. En voor zover ik zien kan ook niks in het verschiet. Wat moet ik je vertellen? Eerst wat bestellen. Want als ik nog zo nuchter ben, dan gaat het niet. Geef jij me voor de gein nog maar eens een fijn glaasje rooi zeg je van tevoren, wat je zult horen. Dat is gewoon de keiharde realiteit. Hoe diep een vrouw kan vallen, ik sta niet te lallen. toevertrouwd blijft onder ons. Ja, laat ons daarop klinken, eerst nog wat drinken. Kijk eens, nou is mijn glas leeg, ik lijk wel een spons. waar blijft de wijn? Nou, de wijn is eh, hier niet aanwezig in de studio. Wij mogen geen alcohol gebruiken natuurlijk, maar wel lekker koffie. Lekker CCO'tje en uh, nou, dat komt helemaal goed. Kopje thee als nodig is. Ja, allemaal eh, voorradig hier in de studio. Dit was Imka, nou, niet Imka Drommel, onze nieuwe medewerker. Dit was natuurlijk Imka Marina. Waar is de wijn? Nou, de wijn is, ik zei het net al, de wijn is bij de slijter. Ja. En, en, ja, die probeert het nu allemaal te slijten, de wijn. Ja. if you think... David Peck. Next Adventure. van uh, David Peck. En hij deed dat samen, of hij doet dat samen met The Alan Parsons Project. hebben luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag gepresenteerd door Charles Duif, Imka Drommel en Dolly Tempierik. En Dolly Tempierik, ze zal het ook weer niet gedaan hebben... die heeft er blue jeans aangetrokken. En als je dat daarin ziet lopen, mensen... nou, mannen moet ik eigenlijk zeggen... zeker schilder, zeg ik altijd maar. De Madison Show. crazy, but it's nice. And when she gets mad, you best leave her alone. Cause she'll rage just like a river. Then she'll beg you to forgive her. Oh, she's every woman that I have ever known. She's so New York and in LA and every town along the way. She's every place that I've never been. She's making love on rainy nights. She's a stroll through Christmas lights. And she's everything I want to do again. And it needs no explanation. Cause it all makes perfect sense when it comes down to temptation She's on both sides of the thing. explanation. Cause it all makes perfect sense. When it comes down to temptation, she's on both sides of the fence. She's anything but typical she's so unpredictable. Oh, but even at her worst, she ain't that bad. She's as real as real can be, and she's every fantasy. Lord, she's every lover that I've ever had. And she's every lover that I've never had. Prachtige stemgeluid van Garth Brooks was dat. Met, eh, She is every woman. Dat is een heel oudje. Greenfield and Cook, The Summer of '71. Eh, On a rainy night without you, my tea turned cold But it didn't matter anyhow Cause the tea Past the edge of my cup, I look through the window. But there's little to just the raindrops and you will never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always love to see them walking past our door. you love the snowflakes in the winter, and so much. 70. Greenfield en Cook, dat was zo'n duo Bollend en Bollend. Waren eigenlijk geen concurrenten van elkaar, maar ze hadden afzonderlijke hitjes. Zo dadelijk, luisteraars, eh, gaan we voor het eerst eh, naar het nieuws luisteren... gebracht door eh, Imka Drommel. Maar we schuiven eerst even niet naar augustus, maar naar september. het weet is zover hoor. En nu al in de studio bij ZFM Zandvoort. Earth, Wind and Fire, September. Op verzoek van Limka. hoeft niet te wachten. U mag ook eh, vandaag al dansen. Dus eh, niet wachten tot eh, september. Gewoon tafels en stoelen aan de kant, mensen. En ja, dan zakt je lunch ook beter. En we gaan even naar het nieuws. nieuws bij ZFM Zandvoort met Imka Trommel. Dankzij politiehond Tyson zit een koper die voorlopig vast. De man kon in de nacht van maandag op dinsdag rond 4 uur worden aangehouden op de Westerhoutpark in Aarden. Dat meldt de politie. Een buurtbewoner had de politie getipt omdat er een persoon op het dak van een slooppand zou lopen. Agenten gingen ter plaatse en omsingelden het pand. Politiehond Tyson ging het slooppand, in het slooppand op zoek naar een mogelijke dader. Op de vierde etage van het pand door prof. een gereedschap aan. Het vermoeden dat de hond warm zat en dat de melder gelijk had, <clears throat> werd al snel bevestigd. Op het dak stak de verdachte bij het horen van het blaffen van Tyson zijn handen in de lucht en gaf zich over aan de politie. De man is aangehouden en zit vast voor onderzoek. <clears throat> Sinds 2013 hangt er een liefdeslotjeshek op aan het Badhuisplein. Het initiatief is afkomstig van het bruidspaar Roy en Francis Duis die op hun trouwdatum 9-9-2009... met watervaste stift op een slotje schreven. Inmiddels hangen er aardig wat andere liefdesuitingen bij. Gezien het relatief kleine formaat lijkt het erop dat de geliefde, verliefde badgasten... het hekje nog steeds niet ontdekt hebben. Bovendien kan de doelstelling van de legende niet helemaal nageleefd worden... want eigenlijk moeten de geliefden de sleutel over hun schouders in een rivier gooien. En die heeft ze antwoord niet. De zee kan natuurlijk als alternatief dienen, maar dat is een aardig eindje lopen. De bedoeling is dat de geliefden nooit meer bij de sleutel kunnen komen... waardoor hun liefde voor eeuwig is vastgeketend aan het hek. Mogelijk is de legende ontstaan in Pex in Hongarije. Daar wordt al sinds 1980 hangsloten opgehangen. Volgens de VVV Zandvoort loopt het echter geen storm in de badplaats. Het was niet nodig overtollige slotjes af te knippen. De prijs van mosselen dit jaar is een stuk lager dan andere jaren. Goed nieuws voor de consumenten, maar handelaren zijn er de dupe van. Dat zegt voorzitter Kees Otte van de brandvereniging. Algemeen Vissersbelang dinsdag tegen BNR. Een jaar geleden hebben we ook geen superjaar gehad. Toen hadden we 1,12 euro. Dit jaar krijgen de handelaren voor een kilo mosselen tussen de 85 cent en, eh, en 1 euro. Een mogelijke verklaring is volgens hem dat supermarkten meer mosselen verkopen en groot inkopen. Daarmee hebben ze veel invloed op de prijs. De vijf verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in de Haarlemse Antoniestraat... moeten nog langer in de cel blijven. Dat meldt het OM eh, vandaag. Volgens het OM zitten de verdachten nog zeker twee weken vast. Het onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang. Bij de schietpartij in de vroege morgen van 22 juli raakte één persoon gewond. Een blauwe polo achtervolgde een rood busje. Die stopte ongeveer voor onze deur in de straat. Zo laat een getuige, die liever anoniem blijft, weten aan dichtbij. Vanuit de polo werd zo'n zes keer geschoten... waarbij het slachtoffer in zijn arm werd geraakt. D66 heeft een verzoek ingediend bij het college om de mogelijkheid van gratis of tegen gereduceerd parkeer, tarief parkeren in het centrum mee te nemen in het onderzoek winterparkeren. Uit nationale en internationale onderzoeken is gebleken dat het gratis parkeren in het centrum van dorpen en steden een significante positieve invloed heeft op, het, op de omzetten van winkeliers in dat gebied. D66 is van mening dat als, dat als het gratis of tegen gereduceerd tarief parkeren in winkelstraten leidt tot de groei van hun omzet, dit zeker een onderzoek waard is. De fractie vraagt het college inzichtelijk te maken wat het effect is op de begroting als gratis parkeren ingevoerd zou worden. Gistermiddag tijdens het overleg met raadsleden Blinda Gorenson van de VVD en Michiel Demmers van de gemeente Belangen Zandvoort de regisseur namens de gemeente en vele horecaondernemers... werd duidelijk dat de gemeente een fout heeft gemaakt. Een pijnlijke fout. Zonder vooraf in gesprek te gaan is de regisseur op pad gegaan... en is ondernemers gaan aanspreken op het beleid dat niet bestaat. Er zijn dan wel geen sancties uitgedeeld... maar het idee dat de gemeente ondernemers aanspreekt op beleid dat niet bestaat... is onacceptabel. Namens de VVD is alle relevante informatie opgevraagd... om een goed beeld te krijgen van de overlast en de rol van de regisseur... Volgende week vindt er opnieuw overleg plaats met de burgemeester en de horecaondernemers. De gemeente doet een oproep aan inwoners... die door de storm van afgelopen zaterdag afgewaaide takken of overgroen hebben liggen. Deze kunnen worden gebracht naar het parkeerterrein P-Zuid... aan de noordzijde, de kant aan het Ingenieur Friedhofplein. Er is een gedeelte ingericht als groendepot. Bij uitzondering is het hout dat van een iep afkomstig is... Dat kunt u inleveren bij de remise in Zandvoort-Noord, Kameling Onderstraat 20. Door de storm van afgelopen zaterdag zijn er in Zandvoort circa 50 bomen omgewaaid, zo meldt de gemeente. Dit was het regionale nieuws. Het weer bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. We begonnen de week gisteren met de nodige buien en ook vandaag blijft het niet droog. De bewolking heeft nog steeds de overhand en het komt opnieuw tot buien. Later vandaag neemt de buiigheid wat af en komt wat vaker de zon tevoorschijn. Maar het blijft dan ook niet al helemaal droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vrij krachtig. In de polder en aan de, eh, krachtig en hard aan zee... met de temperatuur die stijgt van 17 naar 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het regelmatig tot buien. De west- tot zuidwestenwind neemt af naar matig tot vrij krachtig... en daalt, de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt geregeld de zon, maar ook dan komt het tot buien. Vanwege een zeer koude bovenlucht... op 5 kilometer hoog geworden temperatuur verwacht van min 25 graden... en in de combinatie met de zeewatertemperatuur van 18 tot 19 graden... is er ook bij die buien kans op onweer. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur stijgt tot een uiterst magere 17 graden. Dit was het weer. u had hem natuurlijk al eh, herkend, Simply Red. Nog een eh, favoriet van onze eh, nieuwe redactie en, nieuwsmedewerker Niels, Imka Drommel, die daar om verzocht had voor Imka. Nou, en deze is voor mijn lieve vriendin die ook luistert in het Bloemendaalse.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 Oscar Harris was dit, niet Tom Jones, wat u misschien dacht. Wat sommige mensen misschien dachten. Nee, ja, Tom Jones heeft het natuurlijk... Eh, wereldberoemd gemaakt. Dit nummer, The Green Green Grass of Home. Kobe Grant onlangs eh, in de Pijnenburger reclame ook eh, dit lied gezongen. Maar een hele mooie uitvoering en dat vindt mijn vriendin. Uh, van Oscar Harris. En nou, ze is verwend, want het is al een paar keer de uitzending inmiddels gedraaid. Nou luisteraars, vast op de maandag en dinsdag Dolly Tempierik en Imka Drommel. Mijn vaste assistenten. Als het gaat om het brengen van het nieuws. En u denkt, misschien, luisteraars, dat dat simpel is. Omdat dat doe je wel even zo. Ja, nou ja, mis. Op de eerste plaats moet je natuurlijk een beetje eh, regionaal actueel nieuws, actueel nieuws verzamelen. Maar het dan ook nog op een fatsoenlijke manier eh, verstaanbaar maken op de radio. Dat valt niet mee. En eh, ik, ik, hoop dat u het met me eens bent. Maar Imka, de eerste keer, ik vond het uitstekend gaan. Oh, dankjewel. Ja, <laughs> ja was je zenuwachtig? Ja, best wel. <laughs> je was bang dat het fout zou gaan. Ja, versprekingen. Ja, nou ja, dat mag. <laughs> Eh, het, is, het, is, een live uitzending. Ik, eh, ik, ik, eh, ik heb ook wel eens dat ik me niet vloeiend uit hoor. Af en toe dan, gaat er wel eens wat mis. Er gaat ook wel eens wat mis met de muziek. De computer doet het wel eens niet. En, nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Of je telefoon als je, staat dat is inherent aan de live uitzendingen. Er kan van alles gebeuren. Er kan van alles gebeuren. <laughs> En, en, maar zolang je er maar heel veel plezier in hebt. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat wij eh, de, voor de toekomst eh, een hele hoop eh, gezellige uitzendingen zullen hebben dan. Ook eh, bij Zandvoort draait door, want daar ga je ook aan meewerken. Ja. ja. En nou willen de luisteraars natuurlijk wel iets van je weten. Je hoeft niet alles te vertellen. Een tipje van de sluier. <laughs> Wie is Imka Drommel? Waar stond haar nestje? <laughs> Haar, wiegje, zo moet ik het zeggen. En, in, de, in de Brugstraat. Oh, je bent in Zandvoort geboren? Ja. Oh, oké. <laughs> nou, dan kennen we een hele hoop Zandvoorters jou natuurlijk. Ja, <laughs> ik denk het wel. Om den drommel wel, hè? Ja, toch? ja, ja. <laughs> hey, luister, en eh, eh, je bent hier eh, ook altijd in het dorp gebleven? Ja. En, en, en op school geweest hier? Of? Ja, ook. ook. Op de Gertenbach. Oké. Op de school. En, en eh, middelbare school is dat ook? Ja, de Gertenbach hier. Oh, dat is oké. Je hoeft er nooit naar Haarlem te fietsen. Heerlijk. En, eh, hoe, toen kwam je van school af en ben je toen eh, meteen de, de brave huisvrouw geworden? Of, nee, ben ik eerst gaan werken ah, natuurlijk. Ah, gaan werken. Ja. Met het zweet op je lijf. Ja, eerst hier in het dorp. toen ik 15 was, ben ik bij de HEMA gegaan. En daarna bij Dirk van der Broek. En dan heb je je diploma en dan ga je dus buiten Zandvoort zoeken. Want toen ben ik bij Elsevier terechtgekomen bij de science publishers heb ik, eh, moest ik alles in het Engels doen. Ja. En daarna ben ik... Eh, Hoe lang is dat geleden, Elsevier? Eh, dat was in 1985 heb ik daar... Oh, dus een hele tijd... Ja, heb, ik acht jaar gewerkt en daarna ben ik uh, naar Sterrenparks gegaan. Toevallig, het zou toevallig zijn, hoor, maar heb jij Joop Koopman gekend? Ja. Ja? Ja. <laughs> nou, daar is mijn moeder, haar laatste levensjaren heeft mijn moeder daarmee doorgebracht. Och. Ja. Ja, dat is hij, hij, woonde in de, bij de in Amsterdam heeft daar ook die verschrikkelijke moord Theo van Gogh eh, ja. nog meegemaakt. Maar hij is oh. helaas inmiddels overleden. Aha. Hij had natuurlijk ah. die, eh, ja, die vreselijke ziekte waar een hoop mensen eh, helaas slachtoffer van worden. En nou, hij heeft gelukkig niet een hele lange leidersweg gehad. En, maar toch, wel, toch een half jaar. Toch eigenlijk, elke dag is te lang natuurlijk als het om die ziekte gaat. Dus maar wel leuk dat jullie een gemeenschappelijke factor hebben gevonden nu. ja zeker. <laughs> Ga je zoeken, Charles? Zijn er eh, nog meer? Eh, nee, nee, nee. nee, nee, <laughs> eh, Imka, heb je ook hobby's? Ja, ik, heb, ik zing graag. Ik heb eerst in de jaren 80 en 90 in het vrouwenkoor gezeten. Ik heb bij Hildering ook toneel gespeeld. Een paar stukken. Nou, nog een collega van ons, Ruud Jansen. Die heeft natuurlijk ook een eigen koor. Ken je dat? Nee. Oh, dat is een geweldig koor. Ruud die heeft een ja, een aantal eh, eh, solisten, vocalisten en, en eh, dames wel eens heren. De heren zijn natuurlijk ondervertegenwoordigd, dus in de meeste koren. Meestal, ja. ja. Maar hij heeft toch een voortreffelijk, voortreffelijk koren bij elkaar gezocht. En ja, zij zingen allemaal vrij modern repertoire. Wat is jullie repertoire? Ook, ook, Nou, ik zit nu bij ICA. Ja. En dat is een klein kamerkoor. Een klein... Wij zingen van ja, modern tot heel klassiek. Echt heel oud. Oh? 16e eeuw, 17e eeuw. Ja. Nou, wel nou, mooi. Ja, ja, dat is toch gerust. Hey, maar dat ze zijn ook eens eh, bij De Wereld Draait Door geweest. Hè? Vlak voordat jullie zouden optreden toen op een, vrijdagavond in het Zandvoortsmuseum. Museum. En toen heeft de dirigent die heeft hier een, een lied ten gebracht. Nou, de rillingen gingen over je lichaam. Hè? Dat was erg mooi. En was ook heel oud lied. Ja, het was heel oud. En moet ik dan aan, Keltisch denken? Of? Ja. Nou, ja. zit in één keer, Mag ik door voor de 1000 euro nu? <laughs> voor de wasmachine. hey, wat leuk. Nou, luisteraars, u heeft het gehoord. Uh, eh, Imka dus ook eh, een muzikale hobby. Eh, daar zijn we heel blij mee. En ze heeft een goede smaak, hebben we ook zojuist kunnen horen. September van Earth, Wind Fire. Simply Red hebben we al gehoord. Nou, dat komt helemaal goed. Gezellig dat je er bent. Hartelijk, hartelijk welkom. En we gaan straks rond de klok van half twee weer naar jou luisteren als je weer het nieuws brengt. En, eh, misschien heb je ook nog wel wat eh, actueels gevonden inmiddels. Nou, nog niet. Maar nog we, niet. speuren verder. Jullie zijn aan het spitten. <laughs> Oh, oké. Dan gaan wij even luisteren eh, naar een muziekje van The Carpenters. Breaking up is hard to do. Come down, be do down down. Come a, come a down. say that break blij van de Carpenters hoor. Ook al zijn de nummers soms eh, best wel eh, serieus en, en eh, emotioneel. Ja, ze blijft iets blijs in haar stem hebben, die vrouw. En daar geniet ik van. Een, een prachtig geluid, zeg maar. Een beautiful noise. coming up from the street. Got a beautiful sound, it's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere, like the clickety clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. the cause on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the light. joy of strife. Like a symphony played by the passing parade, it's the coming into my room and it's begging for me just to give it a to Ja, ook zo'n geweldige stem. Eh, dat was natuurlijk niemand minder dan uh, onze Neil Diamond met Beautiful Noise. Smokey, ook een gezellige zanger. downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes.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 Uh, Smoky. uh, <laughs> eh, dan, uh, dan zit je op het goede adres. Nou, ik moet, ik moet eruit, luisteren, want de eh, reclame, Niels en reclame weer, komen weer voorbij. Smokey, bedankt, hè. En uh, tot na reclame, Niels reclame.